Dagen en een voorspoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn tientallen vluchten vertraagd door windstoten. Volgens de luchthaven komt de wind uit een lastige hoek... en hebben vliegtuigen moeite met stijgen en landen. Schiphol adviseert reizigers om goed de website van de luchthaven in de gaten te houden. Eindhoven Airport, de tweede grootste vliegveld van Nederland, ligt gunstiger... en heeft minder last van de weersomstandigheden. Het waait vooral aan de kust hard, soms stormachtig, kracht 7 tot 8. Noord-Korea heeft gedreigd met aanvallen op het Witte Huis, het Pentagon en het hele Amerikaanse vasteland. Aanleiding is de Amerikaanse beschuldiging dat Noord-Korea achter het hacken van Sony Pictures zit. Na dreigementen van hackers besloot Sony om de film The Interview over een moordcomplot tegen Kim Jong-un niet in roulatie te brengen. Dreigementen tegen Amerika worden wel vaker geuit in Noord-Korea. Nu krijgen ze meer gewicht, doordat ze zijn geuit door de Nationale Commissie van Defensie, waarover Kim Jong-un zelf de leiding heeft. Volgens de verklaring is Noord-Korea klaar voor aanvallen op meerdere fronten, zoals op internet. De Franse politie schroeft de veiligheidsmaatregelen op na twee incidenten in het weekend. In Tours, in het midden van Frankrijk, stak een man zaterdag twee politieagenten met een mes, waarna hij werd doodgeschoten. In Dijon, in het oosten, reed de man verschillende keren op voetgangers in, terwijl hij riep Allah is groot. Islamitische Staat en andere terreurgroepen hebben herhaaldelijk opgeroepen tot aanvallen op doelen in Frankrijk, vanwege de deelname van de Fransen aan de strijd tegen IS. De Spaanse prinses Cristina moet terechtstaan voor verduistering, heeft de rechtbank beslist. Haar man wordt verdacht van witwassen en belastingfraude bij een stichting. En Christina zit in het bestuur van die stichting. De zaak tegen Christina en haar man dient in de tweede helft van volgend jaar.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 Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen. Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen. Alvast bedankt. ZFM. Serious request. Hands of our girls. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. De Muziek Boulevard.